Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amsterdam zijn drie mannen opgepakt bij rellen gisteravond. Het liep uit de hand op het plein 4045 in het stadsdeel Nieuw-West... zag verslaggever Lennart Swolfs. Er werden stenen gegooid, auto's werden bekogeld. Eh, ook werd er zwaar vuurwerk afgestoken. Eh, er is ook een tram eh, in brand gevlogen. Er zaten op dat moment, voor zover we weten, geen passagiers in die tram. Ehm, en die tram ja, die is geblust en die, zou, ja, die stond hier voor me. Maar die is inmiddels ook eh, eh, weggereden, die is afgevoerd. Mogelijk worden er nog meer mensen opgepakt. Op beelden is te horen dat er door railschoppers antisemitische dingen werden geroepen. Sinds de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv vorige week is het onrustig in Amsterdam. Burgemeester Halsema, het OM en de politie hebben overwogen om die wedstrijd te verbieden... maar dat kregen ze juridisch niet rond. In het Schelde-Rijnkanaal in Zeeland is vannacht tot laat gezocht naar iemand in het water. Meerdere duikteams en brandweerboten hielpen mee met zoeken. Rond half twee werd die zoektocht gestopt. Volgens de reddingswerkers is het uitgesloten dat iemand nog in leven is... na zo'n lange tijd in het water. Het gaat slecht met de olifant in Afrika. Amerikaanse onderzoekers hebben berekend dat sommige olifantensoorten 90% minder voorkomen dan 60 jaar geleden. Dat komt doordat hun leefgebied is aangetast, bijvoorbeeld doordat er oorlog wordt gevoerd. En er wordt in delen van Afrika nog gejaagd op olifanten vanwege het ivoor. Een hoop rode kaarten en fluitjes gisteravond bij de kantoren van de KNVB in Zeist. Amnesty International voerde actie tegen het WK voetbal van 2034... dat waarschijnlijk in Saoedi-Arabië gespeeld wordt. Volgens de mensenrechtenorganisatie is er nog van alles mis in dat land. De hele mensenrechtenbeweging zit op dit moment achter slot en grendel. Er zijn nog nooit zoveel executies geweest als het afgelopen jaar. Ehm, elke vorm van kritiek wordt de mond Dus het gaat niet de goede kant op. En als we het nu steeds vaker gaan hebben over de mooie sportevenementen... gaan we dat vergeten. De KNVB zegt dat Oranje zeker in actie gaat komen... als ze zich plaatsen voor dat WK. De directeur zegt wel dat ze het onderwerp willen bespreken bij de FIFA. En het weer nog. In het zuidwesten begint de dag grijs met kans op een buitje. Daarna overal een prima herfstdag. Droog en vanmiddag behoorlijk wat zon bij 9 tot 12 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file tussen Muiden en Diemen Noord 4 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten.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 Relschoppers staken onder meer vuurwerk af, waardoor een lege tram in brand vloog. Op video's is te horen dat er antisemitische scheldwoorden werden geroepen. Op de dag van de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv... heeft Amsterdam overwogen om dat duel te verbieden... vanwege incidenten in de avond en nacht ervoor. De wedstrijd ging door, omdat een verbod juridisch niet kon... en omdat er al veel supporters waren. De premier van Nieuw-Zeeland heeft excuses aangeboden voor misbruik in zorginstellingen van de overheid en de kerk.